Drie uur. Renate Kok met het NOS Journaal. President Trump dreigt het leger in te zetten om een einde te maken aan de gewelddadige protesten... na aanleiding van de dood van de zwarte arrestant George Floyd. In een persverklaring voor het Witte Huis zei hij dat tal van staten en steden gefaald hebben... om de orde te herstellen. Ondertussen waren de protesten bij het Witte Huis op de achtergrond hoorbaar. Trump zei dat hij alle middelen die op federaal niveau beschikbaar zijn... zal inzetten om de rellen, de plunderingen en de vernielingen te stoppen. In New York is vanwege de protesten een avondklok ingesteld. Tussen elf uur s avonds en 5 uur s morgens mogen inwoners alleen met een gegronde reden naar buiten. In veel andere steden was die avondklok al eerder ingevoerd. De burgemeester van New York en de gouverneur zeggen dat ze geen andere keuze hebben om het geweld te beteugelen. Afgelopen nacht liepen protesten in verschillende delen van New York uit de hand. Winkels werden geplunderd en honderden mensen zijn opgepakt. Burgemeester Halsema was overdonderd door de omvang van het eh, racismeprotest in Amsterdam, zei ze gisteravond in het televisieprogramma op 1. Door de drukte op de Dam lukte de duizenden betogers niet om anderhalve meter afstand te houden. Politie ingrijpen was volgens Halsema geen optie, want dan had er met harde hand opgetreden moeten worden en dat vond ze niet verantwoord. Minister Grapperhaus zegt dat de drukte alle perken te buiten ging. Volgens hem zijn de beelden pijnlijk om te zien voor mensen die zich aan de coronamaatregelen hebben gehouden. De BOA's hebben vandaag bij de verruiming van de coronamaatregelen vooral geïnformeerd en gewaarschuwd. Het was op sommige plekken te druk om in te grijpen, zegt vakbond BOA-ACP, zoals op het strand van Scheveningen. Maar over het algemeen is alles volgens de bond goed verlopen. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 12.